Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. TSN Thuiszorg heeft uitstel van betaling gekregen. Het bedrijf vroeg dat vrijdag aan. De grootste thuiszorgorganisatie van Nederland hoeft voorlopig niet alle rekeningen te betalen. Wel moeten de salarissen van de 12.000 medewerkers en alle hypotheken en belastingsschulden betaald worden. Twee bewindvoerders gaan kijken of een faillissement van TSN Thuiszorg nog kan worden voorkomen. Honderden treinreizigers gaan een gezamenlijke claim indienen bij de NS, omdat er vaak te weinig zitplaatsen zijn. Ze hebben zich aangesloten bij Consumentenclaim, een juridisch bedrijf gespecialiseerd in massaclaims. Reizigersorganisatie Rover kreeg deze maand bijna 4000 meldingen over bomvolle treinen. Consumentenclaim wil de NS eerste kans geven orde op zaken te stellen. De presidenten Obama en Poetin hebben elkaar in Parijs ontmoet. Ze spraken elkaar ongeveer een half uur in de marge van de vandaag begonnen klimaattop. Obama en Poetin hadden het onder meer over de crisis in Syrië... het vorige week door Turkije neergehaalde Russische vliegtuig en de situatie in Oekraïne. De voortvluchtige terreurverdachte Salah Abdeslam is mogelijk ontkomen naar Syrië. Dat meldt CNN, dat zich baseert op bronnen rondom de Franse inlichtingendienst. Abdeslam wordt gezocht voor zijn aandeel in de aanslagen in Parijs. Sindsdien is hij op de vlucht. Dat leidde tot klopjachten in België, Frankrijk en Duitsland. Architect Francine Hoebe heeft uit handen van koningin Maxima de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs gekregen. De prijs gaat elk jaar naar een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur of natuur. Hoebe ontwierp onder meer de bibliotheek in Washington en de stationshal in Delft. Ze gaat ook de bibliotheek van New York onder handen nemen. Het weer, het regent en er staat een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. In de kustgebieden komen windstoten voor tot 100 km per uur. Vanavond neemt de wind af en trekt de neerslag naar het zuiden. Maar morgen trekt de regen opnieuw naar het noorden. In de middag wordt het dan wel weer droog. morgenmiddag is het 7 tot 13 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad nog wat files aan de oostkant van Amsterdam.